Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump legt zich niet neer bij het besluit van het Hoge Rechtshof om zijn importheffingen van tafel te vegen. Trump kondigde in een reactie aan wereldwijd een extra importheffing op te leggen van 10%. Hij wil daarvoor wetten gebruiken die wel zouden zijn toegestaan, zegt correspondent Rudy Bauma wetten die geeft hij toe hem wel meer beperken. Zo moet er eerst een langdurig onderzoek komen van het ministerie van Handel en Economische Zaken voor de ene wet. De andere wet beperkt die importheffingen tot 150 dagen. Trump sprak in een persconferentie met veel minachting over de hoogste rechters in de VS. Experts van de VN willen dat Iran transparant is over mensen die onlangs bij massale demonstraties zijn opgepakt of verdwenen. Volgens de experts zijn er berichten dat ze de doodstraf of andere zware straffen hebben gekregen. De VN roept Iran ook op te stoppen met het uitvoeren van executies. Bij de demonstraties tegen het strenge islamitische regime kwamen duizenden mensen om. De Britse politie heeft contact opgenomen met voormalige en huidige beveiligers van ex-prins Andrew. Ze willen weten of ze tijdens hun werk iets hebben gezien of gehoord dat relevant kan zijn voor het onderzoek. Andrew werd gisterochtend aangehouden voor verhoor. Hij wordt verdacht vertrouwelijke informatie te hebben doorgegeven aan zedendelinquent Jeffrey Epstein toen hij handelsgezant was. Begin volgende maand gaat de maanmissie van NASA van start. Een paar weken terug werd de missie nog uitgesteld vanwege problemen in de raket. Nu is 6 maart in beeld als eerste lanceermogelijkheid. Al moeten er nog meerdere tests goed afgerond worden, zegt NASA. Those things are all in front of us. We need to successfully navigate all of those. Um, but assuming that happens, it, it puts us in a very good position um, to target the March 6th. De vlucht is een voorbereiding op de missie waarbij voor het eerst in ruim 50 jaar weer mensen op de maan moeten landen. Het weer, op veel plekken regen, met aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen is het wisselvallig en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem dicht.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 We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. If you see us in the club, you'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. You see us in the club, we'll be acting real nice. You see us on the floor. not saying that I'm lonely. Oh, I just never met someone that could fill this empty space inside my heart. polka dots. plekken lekker, doe lekker, dan lekker. Ik ga tanto lekker, dan lekker, tanto lekker. ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga doe lekker, doe lekker, doe lekker. ik ga doe lekker, doe lekker, doe lekker. like to move it, move it. I like to move it, move it.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 It's only timing and time can run away. Oh, all this hiding will never numb the pain. Cause only crying will take the tears away. So don't fall apart try to start a fight gets better. So many questions, but you don't wanna ask.